Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De militaire machthebbers in Soedan hebben voor het eerst met de oppositie gesproken over een overgangsregering. De gesprekken waren productief, maar er is nog geen compromis. De militaire machthebbers willen na twee jaar verkiezingen. De oppositie wil eerst vier jaar een regering van burgers en daarna verkiezingen. Vorige maand werd dictator Bashir na 30 jaar afgezet door het leger. Drie leden van de militaire raad in Soedan die zijn gisteren ontslagen... omdat ze nauwe banden hebben met Bashir. De eerste 77 Nederlanders die zijn teruggehaald uit Sri Lanka... zijn gisteravond geland op Schiphol. Buitenlandse Zaken haalt alle 3 tot 400 Nederlandse toeristen terug... vanwege de aanhoudende dreiging van aanslagen in Sri Lanka. de kosten worden betaald uit het Calamiteitenfonds. In heel Frankrijk zijn gisteren weer gele hesjes de straat op gegaan, ondanks toezeggingen van president Macron. In Straatsburg liep het protest van ongeveer 3000 gele hesjes uit op ongeregeldheden. Demonstranten gooiden met stenen naar de politie, die zette traangas in. De gele hesjes die noemen de maatregelen van Macron loze beloftes. En een goed doel in België roept mensen op de spaghetti-saus weg te gooien... die ze hebben gekocht voor de actie Kom op tegen kanker. De saus is gemaakt van gehakt waar de E. coli-bacterie in kan zitten. Dat kan diarree, braken en koorts veroorzaken. Het gehakt is gekocht bij een Belgische supermarktketen. Het goede doel is bereid geld terug te geven aan de ruim 200 kopers van, het, eh, van de gehakt saus. Maar hoopt dat de supermarkt misschien met een betere oplossing komt. Het weer nog te trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag ook buien. Die worden in de loop van de middag minder. En verder schijnt de zon af en toe en blijft het fris met 11 tot 14 graden. En ook gaat de wind iets liggen. Nou, vanaf maandag minder wisselvallig met af en toe zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 This is real. is ZFM antwoord. 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너희가 심사걸음거리 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계 힘이 들어가 기도했어 높아버린 sky 커져버린 헉 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때나 다짐했던 건 네가 준뒤그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly for me. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Acht ik voor mijn jas, vroeger trein nu met mijn klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere.